Ze waren alle vier gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen waren aanspreekbaar en zullen zo snel mogelijk naar Rotterdam worden overgebracht. De vierde verdachte was niet aanspreekbaar. In Egypte hebben op de dag dat president Morsi precies een jaar aan de macht was... miljoenen mensen tegen hem gedemonstreerd. Bronnen in het leger schatten dat er 14 miljoen mensen de straat zijn opgegaan. In tientallen steden is gedemonstreerd. De meeste betogingen verliepen vreedzaam... maar in totaal viel er bij rellen toch vier doden... en raakten er zo'n 200 mensen gewond. De grootste betoging was in Cairo, waar een half miljoen mensen naar het Tahrirplein kwamen. Daar wordt nu nog steeds gedemonstreerd. De sfeer werd aan het eind van de avond grimmig. In een buitenwijk van Cairo werd het hoofdkwartier van het moslimbroederschap van Morsi aangevallen door betogers die met brandbommen in stenen gooiden. Kroatië is vanaf vandaag lid van de Europese Unie. Op een aantal plaatsen in het land zijn feestende mensen de straat opgegaan om de toetreding te vieren. Kroatië is het 28ste lid van de EU en het eerste land dat toetreedt sinds 2007. Het land verklaarde zich 22 jaar geleden onafhankelijk van Joegoslavië, wat leidde tot een bloedige burgeroorlog. Het enthousiasme over de toetreding tot de EU is de afgelopen jaren wel minder geworden door de financiële crisis. Kroatië zit al jaren in een recessie. De kans bestaat dat het land direct onder curatele komt te staan van de Europese Commissie voor de hoge uitgaven. Het weer, vannacht kan in het noorden een bui vallen. Temperatuur daalt tot zo'n 13 graden. Overdag wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidoosten.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 Their angry words sound clear through the thin walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, mumble low.